Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Na bijna 14 jaar hebben we een nieuwe premier, Dick Schoof. Hij heeft de sleutel van het torentje gekregen van Mark Rutte... en de voorzittershamer van de ministerraad. Om half vier werd de eerste vergadering met de ministers gehouden. Het kabinet is vanochtend officieel beëdigd. Sommige mensen op straat zijn bang dat het nieuwe kabinet het niet lang vol gaat houden ja, ik heb wel twijfel soms als ik de samenstelling zie of ze het allemaal bij elkaar houden. En of uh, eh, schoven het, eh, zeg maar, dat ze in het nest blijven. Ik verwacht niet veel en ik verwacht ook niet dat het lang volhoudt. Mijn gevoel zegt eerst altijd afwachten en dan een oordeel. Het nieuwe kabinet kan morgen meteen aan de bak bij een debat in de Tweede Kamer. In India zijn tientallen mensen om het leven gekomen door gedrang dat ontstond bij een religieus evenement. Er zouden inmiddels meer dan 60 doden zijn en zo'n 150 gewonden, zegt redacteur Davy Boerma. Ja, een religieuze leider organiseerde een eh, bijeenkomst in een tent. De, de, hitte daarvan in die tent liep op. Mensen konden niet weg. En toen de preek ten einde was, wilden mensen snel weg. Mensen zeggen nu dat ze niet weg konden omdat de uitgang geblokkeerd was. En dat er veel motors en auto's voor stonden. En dat zorgde voor onrust. Ja, mogelijk waren er te veel mensen bij het evenement. Golfer Joost Luiten mag toch meedoen aan de Olympische Spelen in Parijs. Hij had een kort geding aangespannen tegen sportbond NOC-NSF... omdat die allemaal extra eisen hadden gesteld om mee te mogen doen. Zo zou Luiten volgens de sportbond geen kans maken om in de top 8 te komen. De rechter heeft nu bepaald dat Luiten gewoon aan de eisen heeft voldaan en dus mee mag doen. De sportbond moet de golfer nu inschrijven voor de Spelen. Doen ze dat niet, dan krijgen ze een boete van 50.000 euro. Dan nog het weer. In het binnenland nog wat spetters, maar verder is het droog. Heel soms komt de zon even tussen de wolken door. Het is 15 tot 18 graden.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 But dreams are just things that you keep. Russell werkt op dit album samen met verschillende andere artiesten, waaronder de Ierse zangeres Dolores Keane en Iris Dement. Haar hoorden we samen met Tom in Acres of Corn. Met Dolores Keane vertolkt hij The Dreamin'. Oh, is the life of man But whiskey's mostly water And it's whiskey fuels the worker and corrupts his only daughter. The mountain water in the still, the copper pipes a steaming. There'll soon be whiskey in the glass, and dreamers gone to dreamin'. Oh, it's the dreamin' it's a dreaming. A young girl's prayer, an old man's thoughts are reeling. Two lovers stealing the moonlight her down in Dublin town. Like a bottle fly, I fell to the spider in the black bush of the old railway hotel. I spun my web from Liffey's walls to the back room down at Whelan's. But oh, how sweet my poison now is drowning in the dreaming. Oh, it's the dreaming. It's the dreaming. A young girl's prayer and an old man's thoughts are reeling two lovers stealing the moonlight beaming. Oh, it's the dreaming. It's the dream. and salt. Bring on the pulling of the tides, the flash of eyes a gleaming. When passion blends the elements, the yeast is but the dreaming. Oh, it's the dreaming. It's the dream. young girl's prayer, and old man's thoughts are reeling. Two lovers stealing, the moonlight beaming, the search for meaning leads through the dreaming. Oh, whiskey's the life of man is het favoriete album van de maand. Creed Fisher staat bekend om zijn ongepolijste stem en teksten die vaak gaan over het leven, liefde en de uitdagingen van het zijn van een moderne outlaw in de country. I'm So Lonesome I Could Cry mag nooit verloren gaan. En gelukkig denkt Creed er ook zo over. Hear that lonesome wind He sounds too blue to fly. The midnight train is winding low. I'm so lonesome I could cry. I've never seen a night so long and time goes crawling by. The moon just went behind the clouds to hide its face and cry. Did you ever see a robin weep when leaves begin to die? Like me, he's lost the will to live. I'm so lonesome. I vertelt het verhaal van een ontmoeting tussen twee vreemden in een stoffige stad, waarbij een verboden liefde ontstaat, die gedoemd is te eindigen. Het gelijknamige album is van Jenny Don't en The Spurs. cover van deze week. De interpretatie van Unchained Melody wordt geprezen om Lucy Thomas' heldere stem en emotionele diepte. This Truck lijkt een viering te zijn van het leven op de weg. Een thema dat vaak voorkomt in country en dat een speciale resonantie heeft met de truckersgemeenschap. Jos Strum's muziekstijl past binnen de traditionele country met invloeden van moderne geluiden. sterren van toen wordt teruggeblikt op het verleden. Songs van ex die zijn overleden of gestopt zijn. Met Gene Pitney had Melba Montgomery de top 20 single Baby Ain't That Fine. En dat was in 1965. Een van haar grootste hits als soloartieste is No Charge, dat in 1974 de top van de country charts bereikte. My little boy came into the kitchen this evening while I was fixing supper and he handed me a piece of paper he'd been writing on and after wiping my hands on my apron I read it This is what it said. For mowing the yard, five dollars. Making my own bed this week, one dollar. And going to the store, fifty cents. And watching little brother while you went shopping, twenty-five cents. For taking out the trash, one dollar Getting a good report card, five dollars. And raking the yard, two dollars. Total load, fourteen seventy-five. Well, I stood there looking at him expectantly, and a thousand memories flashed through my mind. So I picked up the pen and turning the paper over, this is what I wrote. finished reading, he had great big old tears in his eyes. And he looked up at me and he said, Mama, I sure do love you. Then he took the pen and in great big letters he wrote, paid in full. When you add it all up, the cost of real love. Melba Montgomery's samenwerking met George Jones leverde enkele memorabele hits op, waaronder We Must Have Been Out of Our Minds. In 2010 nam Melba Montgomery haar laatste album op. thinking we'd miss each other so nossa we've known and reap together the wild seeds we've sown. Surely they can forgive us and find. I thought the same too. verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden. Sam Stowane's muziek kenmerkt zich door zijn authentieke songwriting en vermogen om verhalen te vertellen die luisteraars raken. The West in Me is een van de songs. His hearts about steady as a tumbleweed. Daddy's still as stubborn as a hardwood. Tangled Hearts van Calamity James is een toevoeging aan de rijke traditie van de country, die luisteraars meeneemt op een reis door de ups en downs van het liefdesleven. In the Spotlight. Tyler Braden heeft de aandacht getrokken met zijn track Devil You Know. Dat meer dan 10 miljoen views op sociale media kreeg in slechts twee weken tijd. Hand on the Bible, I'm a decent man. No, I ain't perfect, but I'm learning how to be the best I can. But I got demons collecting dust. And I buried them so damn far down so they can't find their way back up. So don't mistake my kindness for weakness, cause I can flip that switch. And you can find out quick. dare you to light that fuse Cause I can be a loose cannon Cross the line, I'll call you blue Promise when push come to shove But you don't want that smoke Better the devil you know than the devil you don't Don't pull the trigger Try your luck you shoot your shot, better pray to God that I don't get my ass back up, cause you won't get your out quick There's a hell on the other side That you ain't met yet, tread real light Dare you to light that fuse Cause I can be a loose Zijn muziek combineert diepgewortelde country tradities met de energieke instincten van een geboren rock'n'roller. Hij vraagt om voor hem te kiezen. You could be down at your favorite spot with a four-time order and double shots. The bartender pouring the peppermint schnapps Cause that's your favorite I already know you don't have to say it Cause baby, it's the least that I could do Is know you and every time I hold you Show you how I'm caught up in the way no matter how they're begging you please There's just something about how you choose me You could be traveling the whole world And you know, girl, that wherever you go, girl We could be there together if you want, girl You just name it A time and a place, girl, I'm waiting them that you made up your mind You made your decision no matter how they're begging you and please There's just something about how you choose me That's right De band staat bekend om hun honky-tonk tunes en combineert klassieke country met red dirt en rock invloeden. Craig Cook en de Marauders met You Got Me. You got me right where you want me. Every road I take, every hill Het zit er weer op. Mr. Jukebox mag het weer overnemen van mij. En daar is het Mike Teardrop Trio het roerend mee eens.